van prinses Maxima. Van der stoel wist Sorregeta ervan te overtuigen dat hij met prins Willem-Alexander moest komen. Minister van Staat Max van der Stoel is 86 jaar geworden. President Saleh van Jemen is bereid om binnen een maand af te treden. Hij stemt in met het vredesplan van de golfstaten. Ook de demonstranten die het vertrek van de president eisen hebben met het plan ingestemd. Dat betekent dat er een onmiddellijk einde komt aan de protesten... Gisteren en vandaag werd nog gedemonstreerd voor het vertrek van Saleh. De Surinaamse cabaretier Steven Westmaas, alias Wesje, is bij een auto-ongeluk in Suriname om het leven gekomen. Wesje werd vorig jaar gekozen tot Surinamer van het jaar. Bij het ongeluk kwam ook hiphopdanser Marlon Stewart om het leven, een neef van de cabaretier. Steven Wesje Westmaas was 39 jaar. Het weer, het koelt af tot een graad of 9. Overdag opnieuw zonnig, het wordt dan 21 tot 26 graden. Later in het zuiden kans op een bui. Tweede paasdag, zonnig, droog en iets minder warm.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 Oud-minister Max van der Stoel is overleden. Hij was lid van de PvdA en had een grote internationale staat van dienst was onder andere minister van Buitenlandse Zaken, Tweede en Eerste Kamerlid, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties en hoge commissaris voor de minderheden bij de OVSE. De strijd voor democratie en mensenrechten loopt als een rode draad door zijn carrière. Zo bracht hij als Kamerlid een vernietigend rapport uit over de junta in Griekenland. Na de val van het regime werd in Athene een plein naar hem genoemd. Als minister koos hij vaak voor een gedegen en praktische benadering van internationale vraagstukken. Daardoor kwam hij soms in conflict met de linkervleugel binnen de PvdA, die een idealistischer beleid wilde. In 2001 voerde hij namens premier Kok besprekingen met Jorge Zorreguieta, de vader van prinses Maxima. Van de stoel wist Zorreguieta ervan te overtuigen dat hij niet naar het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander moest komen.